Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Op een boerderij in Renswoude in Utrecht is vogelgriep uitgebroken. Ongeveer 65.000 kippen worden geruimd om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Het is de eerste uitbraak van vogelgriep in Nederland in maanden. In juli werd voor het laatste bedrijf geruimd. Vlakbij de boerderij liggen nog 33 pluimveebedrijven. Die worden de komende 10 dagen gevolgd. Door de uitbraak op het bedrijf in Renswoude geldt per direct een ophokplicht voor pluimveebedrijven in dezelfde regio. De Leidse studentenvereniging Minerva heeft aangifte gedaan van geweld tegen een afdeling binnen de vereniging, schrijft de Telegraaf. Het gaat om een incident van een week geleden. Een jonge man zou toen in zijn buik zijn geschopt. Twee dagen later werd hij opgenomen in het ziekenhuis met mogelijk een gescheurde mild. Het Minerva-bestuur zegt volgens de krant dat dit soort gedrag niet thuis hoort binnen de vereniging en deed dus aangifte. De leden die aanwezig waren bij het geweld zijn voorlopig geschorst. Philip Cocu stapt op als trainer van Vitesse. Dat heeft de technisch directeur van de club bekendgemaakt. Vitesse verloor gisteravond het thuisduel tegen Heerenveen met 1-3 en staat laatste in de eredivisie. Tijdens de wedstrijd wapperden supporters met witte zakdoekjes en spandoeken... die vroegen om het ontslag van Cocu. Bij de uitgang van Gelderdoom was het even onrustig. Boze supporters gingen verhaal halen bij de leiding van de Arnhemse club... die niet veel later bekend maakte dat Philip Cocu opstapt. Het Italiaanse stadje La Dispoli is met de schrik vrijgekomen. Urenlang liep er een ontsnapte circusleeuw door de straten. In de kustplaats, vlakbij Rome, wonen meer dan 40.000 mensen. Zij kregen het advies om binnen te blijven. Uiteindelijk werd het dier gevonden en verdoofd met een pijl. De leeuw is teruggebracht naar het circus. Het weer, het aantal buien neemt af. Alleen aan zee komt nog een enkele bui voor. De temperatuur daalt naar 1 tot 4 graden en er kan mist ontstaan. Morgen blijft het grotendeels droog.